Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Demissionair premier Schoof steunt de oproep van andere Europese leiders... om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska. De Amerikaanse president Trump praat daar vrijdag met de Russische president Poetin... over de oorlog in Oekraïne. Mogelijk wordt er een plan besproken om de oorlog te beëindigen. Een aantal Europese leiders schrijft in een verklaring... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf... Op X schrijft Schoof dat hij het daarmee eens is. Trump staat ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Poetin wil dat niet. In Den Haag is vannacht rond drie uur een woning meermaals beschoten. Twee dagen geleden was er ook al s'nachts een explosie bij die woning. Getuigen zagen toen iemand wegrennen, maar de politie heeft diegene niet gevonden. De gemeente heeft de woning vanwege de incidenten gesloten. Bij de Eiffeltoren zijn gisterochtend vroeg drie mannen opgepakt... die illegaal naar boven waren geklommen. Een van hen sprong met een parachute naar beneden en werd meteen gearresteerd. De twee anderen werden door de brandweer naar beneden gehaald. De exploitant van de Eiffeltoren heeft aangifte gedaan van inbraak. In Borculo is de vernietigende windhoos van 100 jaar geleden herdacht... Bij de herdenkingsdienst in een kerk waren ruim 300 mensen aanwezig... onder wie nabestaanden van de toenmalige burgemeester. Bij de ramp, die in de volksmond de cycloon van Borculo wordt genoemd... vielen drie doden en 80 gewonden. 2000 mensen raakten dakloos. Het was wereldnieuws. Er trokken vanuit het zuiden een reeks zware onweersbuien en windhozen over delen van Brabant, Gelderland en Twente. Er was een spoor van vernieling maar nergens was de schade zo groot als in Borculo.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 Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mom and my son, Lord? Anything meant for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord of mercy on me, myself, and I. Should've never been I'm there. Body cold when I was already here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. Why am I so real? But they don't understand me. I really don't know the deal about a brother trying hard. Nobody can tell me what to do. soul Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. Oh, in the eyes of a boy. sun ZFM. ZFM.